Vier tot zes kubuswoningen naast het theater moeten als verloren worden beschouwd. Bewoners van de Helmondse binnenstad moesten ramen en deuren dicht houden in verband met de rook... Uit metingen blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Theater Het Speelhuis en de Kubuswoningen vormen samen een rijksmonument van architect Piet Blom. De oorspronkelijke bouwtekeningen zijn nog in het bezit van zijn zoon. Die kunnen volgens de burgemeester van Helmond worden gebruikt voor een eventuele herbouw. Bij een brand in een stal in Hertme in Overijssel zijn zo'n 700 kalveren om het leven gekomen. De schuur is volledig uitgebrand. Een voorbijganger had de hulpdiensten gewaarschuwd. De boer zelf had niets gemerkt van de brand. De brandweer kon niets meer doen voor de 700 dieren, maar kon nog wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar een schuur ernaast, waar ook kalveren in stonden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De actie van Somalische asielzoekers in Ter Apel is voorbij. De 45 Somaliërs hadden op tweede kerstdag een tentenkamp opgezet bij het asielzoekerscentrum om te protesteren tegen hun uitzetting. Ze zeggen dat het te onveilig is in hun land. De 45 asielzoekers gaan nu alsnog akkoord met een aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst om een nieuwe asielprocedure te beginnen. Dat aanbod hadden ze in eerste instantie afgewezen, omdat het volgens hen een schijnoplossing is. Intussen is het tentenkamp afgebroken en zijn de asielzoekers naar het asielzoekerscentrum gegaan waar ze de nacht doorbrengen. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen, maar vanmiddag wordt het droog en schijnt af en toe de zon. De wind neemt geleidelijk in kracht af en het wordt ongeveer 7 graden. Dit, was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 op 106.9 FM. position. Free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's full of vida. You wouldn't believe how we wow shit out. Turn it till it's burned out, turn it till it's turned out.